Amber Brandsen met het NOS-journaal. President Obama heeft de Russische president Poetin vandaag opgeroepen... om morgen in Minsk een vredesakkoord te sluiten over Oost-Oekraïne. De twee spraken elkaar via de telefoon. Obama besprak met Poetin het oplaaiende geweld in de regio... aan de vooravond van vredesbesprekingen in Wit-Rusland... tussen de leiders van Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland. Obama wees Poetin op het toenemend aantal slachtoffers en riep hem op van de gelegenheid gebruik te maken om een overeenkomst te sluiten met zijn buurland. Verpleeghuizen die het slecht doen zullen in de toekomst harder worden aangepakt en bewoners krijgen meer te zeggen over hun eigen zorg. Dat wil staatssecretaris Van Rijn. Hij presenteert morgen zijn actieplan. Instellingen die slecht presteren in de ogen van patiënten en hun familie krijgen vaker bezoek van de inspectie voor de gezondheidszorg. Bij verpleeghuizen die het goed doen komt de inspectie minder vaak langs. Staatssecretaris Van Rijn wil ook dat de beoordelingen van verpleeghuizen op internet goed te vinden zijn. Minister Dijsselbloem denkt dat het mogelijk is om tot een oplossing te komen met Griekenland. De nieuwe Griekse regering wil stoppen met het huidige Europese reddingsplan en de schulden saneren. Dijsselbloem is het niet eens met coalitiepartij VVD... die een Grieks vertrek uit de eurozone vandaag reëel noemde. Hij denkt dat er goede afspraken te maken zijn met de Grieken. De storing bij veel grote websites is grotendeels voorbij. Het ging onder meer om de sites van de Rijksoverheid, Geen Stijl en Telvoort. Die waren vrijwel de hele dag onbereikbaar. De meeste sites waren aan het begin van de avond weer online. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend. Intussen wil de PvdA van het kabinet weten hoe het kan dat een site als de, die van de Rijksoverheid er zo lang uit heeft gelegen en wat eraan te doen is.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 Ehm, vanwege eigenlijk, met, met het nummer Listen Here... vanwege eigenlijk dat ehm, hij voor mij was wat... Ehm, wat eh, bijvoorbeeld sommige whiskies zijn voor, voor mensen... of bepaalde rockmuziek is voor mensen. Hij gaf me eigenlijk het opstapje in de, in de jazz. Het is een makkelijk, makkelijk te luisteren nummer. en dat opende weg naar meer... Ja, dan gaan we eventjes eh, naar een eh, interview met eh, Kees van der Laarden. Laarsen, sorry. Ehm, en over Frank Sinatra. Wat heb jij met Frank Sinatra? Helemaal niks. <laughs> Zo. <laughs> nou, ik, nou, ik denk dat ik al 30 jaar... dat, dat hoor die muziek. Ja. En de laatste tijd hoor je hem zo weinig meer. En het is zo goed. Ja, ja het is ongelooflijk goed. Eh. Mooi en alles wat hij doet. Maar, maar, maar, wat, maakt, wat maakt hem zo goed? Zijn timing, wat iedereen al zegt, is een uh, tekstbehandeling. Hij zegt, eh, don't worry. En dan zit je gelijk, oh jezus, wat is er dan aan de hand? Weet je? Ja, ja, ja, precies. Hij trekt je erin, in, in de je, je leeft atmosfeer met, van, je, van Je leeft met hem mee eigenlijk. ja, en je hoopt dat het goed afloopt. En dat raak je ook in zijn muziek. Ja, en fantastische eh, arrangementen van Nelson Riddle en eh, ja. Billy May, eh, noem maar op. En wat is je favoriete nummer? Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik vind I Have Dreamed mooi, dat is heel orkestraal. Ja. 100 man orkest. En uh, Don't, One More For The Road is prachtig. Dat is heel klein, met alleen Bill Miller op piano. Ja, oké. Okay. Ehm, en eh, hij heeft ook films gedaan en zo. Eh, eh, heb je die gezien? Ja, in 52 I got, uh, got me an Oscar for uh, From Air to Eternity. Ja. <laughs> Burt Lancaster, <laughs> he didn't like that. Oké. ja, hij heeft een Oscar gehad na een hele diepe periode. Hij kreeg van geen werk geen geld. Overal rekeningen, je kent het wel. En Ava Gardner liep weg bij hem na een huwelijk. En toen maakte die film, want die rol die moest hij hebben. Dus heeft iedereen lastig gevallen. Okay. daarna werd hij geloofwaardig eh, gevonden. Ja, uit, uit een diep dal gekomen. Eh. ja. ja. precies. Ehm, wat, wat is jouw favoriete eh, Sinatra-moment? ik denk <clears throat> als hij... ja, op, in de dat hotel ja, bezig is... en dan grapjes tussendoor vertelt. Ja. Oké. Eh, eh, eh, ja, gewoon het waanzinnig zingt. Hij is, hij is een performer. ja. Ja, ja ik begrijp dat je ook je beroep ervan hebt gemaakt. ja. <laughs> Vertel. Ik wil dat heel graag. ik ben al acht jaar aan het zingen. Ja. Dan weer een big band, dan weer helaas een plat bandje. Maar ja, op een verjaardagje moet je wel eens... voor die... Uh, ja, ik kun geen big band meenemen. doe ik wel... zo vaak mogelijk probeer ik dat te maar okay. punt is, ja, big bands zijn eh, hard. <laughs> zijn duur. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> dat neem je niet even Als je kwaliteit wil, dan eh, ja. Ja, oké. Okay. Goed. Eh. nou, dankjewel. ja, graag. En we gaan nu eventjes verder met Jimmy McGriffith met The Worm. ook een lekker swingend nummer. Nou, dat was eh, Jimmy McGriffith. Ik eh, ga de band even vragen of ze er alweer klaar voor zijn. Zijn jullie er alweer klaar voor? Gewoon even het schema. She gets hungry One lady is a trend. Doesn't like dice came so hates California and Poland is them. That's why She's broke and it's so It's California It's cold and it's damp That's my lady That's my lady That's my lady It's a tramp Lady is a Tramp. Een glaasje whisky, Kees. Ja. Beetje later. Ik Staat op buffet. Ik ben eigenlijk verkouden, dus eh, ja, net als je moet zingen, dan ben je verkouden. Alright, next song. Next song is a ballad. In my opinion, one of the greatest songs ever written. Don't worry about me I get along Just forget just say that our little show is over. So the story ends. Why not call it a day in a sensible way? And we'll remain friends. for yourself should ever be the rule. Just you with your heart and your love to whomever you love. Don't you be a fool cling to some fading thing that used to be. So if you can forget up to cling to some fading thing that used to be. So if you can't forget. Fantastisch, jongens. Uh, nou... Ja, Kan we nog alleen doen, maar... Uh, ja, wat ze willen. Ja, nu even. Oh, uh, sorry. Wait, wij wait, wait, wait, wij wij wait. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray where I stars don't sleep. And fine, I'm king of the hill, top of the hill, top of the list. These vagabond shoes are There are only anywhere it's Ruud Jansen, Paul Bakker, Charles Duiv. Ja, dat is een huis. nog even aan het soundchecken. Tussentijd zingen we zelf wel even. Ja, kan niet. Eh. Ready? Ik <laughs> krijg eens twee maat, twee maat toets. ja. nou, ik voel me er al goed bij. Eh. misschien daar een liedje over doen. Feeling good. <laughs> kan ook te ver gaan, hè, Pascal? Ja, nee. De deur is snel gevonden, hè, Pascal? <laughs> Birds flying high know how I feel. The sun in the sky. You know how I feel.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 Dank aan alle technici onder leiding van Marcus van Dam... en de geweldige live optredens van jazzmuzici die voorbij kwamen. En ik noem Charles Duif op de drums, Sven Davis eh, zang... Erik Timmerman op de bas, Adam Spoor op de sax... Ruud Jansen, huisorgel en toetsen... Kees van Laassen, bas en zang... Martijn Lutmer, mondorgel, Paal Bakker, gitaar. En natuurlijk het uitstekend improviserende team van jazzmedewerkers... die elke zondag van 10 tot 12 voor u staan staan. En ik noem ze Auko Beuving, Peter de Boer, David Habi, Charles Duif... Jeroen van Sluisdom en ik ben Fred Koonsberg. En ik wens u nog een hele fijne Jessie zondag. She was stretched out on a long white table. search this old wide world over. She won't ever find another man met St. James Infirmary. Eh, we kennen hem natuurlijk wel van uh, Doctor House. Ehm, ja, daar is, speelt hij ook een, eh, een briljante dokter eigenlijk. Ehm, en eigenlijk is hij ook echt een alleskunner in het, in het dagelijks leven. Zo, zoals u hoorde kan hij behoorlijk goed piano spelen is hij een uh, begenadigd zanger. En tevens eh, eh, kan hij goed roeien. speelt hij dus in films en in series. En ja, daarnaast dus dit, soort, dit soort jazz. wij gaan verder met Feeling Good van Nina Simone. We hebben hem net al eventjes gehoord. ja, dat was net ook al kippenvel en nu nog, nog een keer. Eh, het is zo catchy eigenlijk het nummer dat eh, mijn dochter van vijf eh, het, zit mee te zingen. Ze kan nog niet heel erg goed Engels, maar het, gaat, het gaat dus wel redelijk. Nina Simone was een burgerrechtenactivist in de Verenigde Staten. En daar kwam ze eigenlijk niet echt aan het woord vanwege racisme en dat soort dingen. Ehm, toen is ze eh, dus naar Nederland eh, verhuisd. Eh, en daar heeft ze een aantal jaar gewoond om de muziek weer op te pakken... en weer een beetje op adem te komen. Nou, we gaan luisteren naar Feeling Good van Nina Simone.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 Ehm, zij heeft de muziek opgepakt nadat zij in een ongeluk was gekomen. En eh, met muziektherapie heeft ze de muziek eigenlijk leren kennen. It was always only just a little game to you. All the time I felt you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, oh, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time, but never mind. Cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now. call my baby my sugar. I never maybe my sugar. Wij gaan uh, ZFM Jazz afsluiten met uh, een plaat waarmee het allemaal begonnen is. Ik hoop dat u genoten heeft. Tot de volgende keer. But when she feeds me on honey She gets her needs every time. I'd make a million trips to her lips if I were a bee.